Het nieuws van Vijf uur. Clemens Peters met het Nederland heeft bondgenoot Amerika informatie geleverd over ontmoetingen die medewerkers van Donald Trump in Europa hadden met Russische functionarissen. Dat schrijft de New York Times op basis van drie anonieme bronnen. Medewerkers van president Obama gebruikten die informatie onder meer om de Russische pogingen om de Amerikaanse verkiezingen te ondermijnen aan te tonen. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft besloten een onderzoek in te stellen naar de mogelijke rol van de Russen bij de verkiezingen van afgelopen november. Museum De Lakenhal in Leiden heeft op een veiling in Londen... een schilderij van stijloprichter Theo van Doesburg aangekocht. Het museum betaalde er bijna 1,9 miljoen euro voor. Van Doesburg schilderde contra-compositie 7 in 1924 in Parijs. In het schilderij is duidelijk de invloed van Piet Mondriaan te zien... met wie Van Doesburg in 1923 gedurende een korte periode intensief optrok. Noord-Koreanen die naar Maleisië willen... die moeten vanaf maandag een visum aanvragen. Dat meldt het staatspersbureau in Maleisië. De beslissing zou te maken hebben met de nationale veiligheid. Twee weken geleden werden Kim Jong-nam, de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, vermoord op het vliegveld van Kuala Lumpur in Maleisië. Twee vrouwen spoten het zenuwgas VX in zijn gezicht. Enkele minuten later overleed hij. De speech van president Trump van eergisteren heeft de beurzen op Wall Street naar recordhoogte gebracht. De Dow Jones-index eindigde ruim boven de 21.000 punten, vooral dankzij de banken en andere financiële instellingen. Trump bevestigde in zijn speech dat hij de belasting voor bedrijven en de middenklasse gaat verlagen. En ook stopt hij 1000 miljard dollar in het opknappen van de infrastructuur. In de voorstad van Parijs zijn vier terreurverdachten opgepakt. Volgens de politie in Frankrijk wilden zij een aanslag plegen. De vier zijn familie van elkaar. De inlichtingendiensten hielden hen al langer in de gaten omdat ze waren geradicaliseerd. Het weer.